Nou, de rechter heeft gezegd dat sprake is geweest van systematische fraude... die gepleegd is door Marine Le Pen en door haar eigen partij. Er zijn spookbanen gecreëerd, zei de rechter... om zo te zorgen dat op illegale wijze Europees geld... naar de partij van Marine Le Pen in Frankrijk gesluist kon worden. En Marine Le Pen was de hele spil in dat systeem. En daarom mag ze niet meedoen met met verkiezingen, zegt de rechter. Hoe lang niet, weten we nog niet. Le Pen liep de rechtszaal al uit voordat het hele vonnis was voorgelezen. Ze noemt het een politiek proces en heeft al gezegd dat ze in beroep gaat tegen de uitspraak. Burgemeester Struik van Leiderdorp heeft aangifte gedaan vanwege een video waarin ze te zien is. Het is een nepvideo met 18-plus content die rondgaat op WhatsApp. Dit mogen we niet normaal gaan vinden, zegt ze in een reactie op social media. In WhatsApp-groepen wordt op het moment een video van mij gedeeld. Dit is niet door mij gemonteerd. Aan het begin van de video ben ik te zien. Het tweede deel van de video is gemonteerd en is iemand anders. Het verspreiden en monteren van dit soort video's, dat kan niet. En dat mag niet. Het is daarom ook niet grappig. De burgemeester is slechtziend en stond vroeger bekend als blindfluencer. Ze weet hoe social media werken en geeft nu andere slachtoffers van dit soort filmpjes tips. En de populaire talentenshow The Voice keert na lange tijd weer terug. The Voice of Holland lag een tijd stil om seksueel wangedrag van juryleden en, een band, en de bandleider. Nu zijn er nieuwe coaches. Suzanne en Freek, Dienand Woesthof, Ilse de Lange en Willy Wartal gaan nieuwe talenten scouten in het programma. Edson de Krasa en Chantal Jansen gaan The Voice presenteren vanaf januari volgend jaar. Om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen heeft het programma een protocol opgesteld. Zo mag een kandidaat nooit meer alleen zijn met een coach of een medewerker van de Voice. Het weer, het is droog en zonnig. Al zijn er in het oosten wat meer wolken. Graadje of 10 langs de kust, 14 graden in Limburg.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 She does a cabbage patch and the bus stop. She like electro, she love hip-hop. Hip she like to break it, she feel punk rock. She like samba and the mambo. She like to break dance and calypso. Yeah, little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy, crazy.